Volgens het Witte Huis komt dat door logistieke problemen. Eerder zei het leger dat een aantal staten in Amerika geen Haitianen meer wil opnemen... voordat ze weten wie de medische kosten betaalt. Het Witte Huis spreekt dat tegen. Bij de grens van Haiti met de Dominicaanse Republiek zijn tien Amerikanen opgepakt op verdenking van kindersmokkel. Ze zeiden dat ze toestemming hadden om ruim 30 kinderen naar de Dominicaanse Republiek te brengen. Maar volgens de autoriteiten is er sprake van illegale adoptie. Koningin Beatrix wordt vandaag 72 jaar. Ze viert haar verjaardag traditiegetrouw op 30 april. Dan is ze ook 30 jaar koningin. Koningin Beatrix is bijna het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Haar overgrootvader Willem III was 73 toen hij in 1890 als regerend vorst stierf. Bij een aardbeving in de Chinese provincie Sichuan is zeker één dode gevallen. Elf mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Meer dan 100 huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In 2008 vielen door een zware aardbeving in Sichuan zo'n 90.000 doden. Het winterse weer van de afgelopen avond heeft weinig problemen opgeleverd in het verkeer. Hier en daar waren wel aanrijdingen, maar de schade viel mee. Volgens de AWB pasten de automobilisten zich goed aan aan de winterse omstandigheden. Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill heeft op een veiling in Engeland meer dan 5000 euro opgebracht. De Britse staatsman stak de sigaar in 1941 vlak voor een kabinetsvergadering op en rookte hem maar half op. Een medewerker viste de sigaar daarna uit de asbak en gaf hem aan een vriend. Die bewaarde het souvenir tot zijn dood, waarna een erfgenaam besloot de halve sigaar te gelden te maken.